Ze komen uit Rotterdam, Ridderkerk en Capelle aan de IJssel. De politie Rotterdam-Rijnmond kwam de zes jongens op het spoor door wijkonderzoek in het district Feyenoord-Ridderster. Het weer vanuit het oosten klaart het op. Minima vannacht tussen plus 2 in Zeeland en min 3 in het oosten.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 Let's catch by surprise. Let's catch by surprise. Let's catch by surprise. Let's catch by surprise. Let's catch by surprise. Let's catch by surprise. I will And they need to take it up with me after the show. Because these chicks don't even know the name of my band.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 Ook is er tot half drie vannacht in de Schouwburg zelf een verkiezingsfeest. De gemeente Leeuwarden denkt dat het nachtstemmen het vooral voor jongeren en mensen die vroeg willen stemmen aantrekkelijker wordt om hun stem uit te brengen. Langs de snelweg A6 openen om half zes twee stemlokalen in wegrestaurants. In de rest van het land kunnen kiezers vanaf half acht de komende ochtend terecht om hun stem stem uit te brengen voor de provinciale statenverkiezingen. Leni het Hart stopt met haar werk voor de zeehondencrash in Pieterburen. Ze zegt dat ze na 40 jaar werken voor het opvangcentrum wel genoeg vindt. Wel blijft ze ambassadeur voor de zeehondencrash en blijft ze betrokken als vrijwilliger. De 70-jarige het Hart zegt dat ze het jammer vindt dat het opvangwerk voor zeehonden in Pieterburen nog altijd nodig is. Drie leerlingen uit groep 8 hebben de CITO-toets dit jaar foutloos gemaakt. Ze wisten alle 200 vragen goed te beantwoorden. Een van deze leerlingen wist daarnaast ook nog eens het goede antwoord op alle 90 opgaven van het facultatieve onderdeel wereldoriëntatie. En acht kinderen hebben één fout gemaakt. Dit jaar hebben in totaal 157.000 leerlingen de CITO-toets gemaakt. De resultaten zijn vergelijkbaar met andere jaren. Zo scoren jongens gemiddeld beter op de onderdelen rekenen en wiskunde. Meisjes zijn wat beter in taal. De Belgische informateur Reinders heeft zijn eindverslag aangeboden aan koning Albert. Volgens hem is het vertrouwen tussen de onderhandelingspartners gegroeid. En het is noodzakelijk en mogelijk om verder te gaan naar een fase